Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Raad van State oordeelt vernietigend over het voorstel van NSC en BBB voor pensioenreferenda. De partijen willen dat deelnemers mogen stemmen over de overgang van hun pensioenfonds naar het nieuwe stelsel. De fondsen zelf zijn tegen. Ze willen niet dat de regels tijdens het spel worden veranderd. De eerste fondsen zijn al over naar het nieuwe stelsel. De Raad van State geeft het wetsvoorstel van NSC en BBB het zogenoemde dictum D. Negatiever kan niet. De bedenker van het pensioenreferendum, NSC-Kamerlid Agnes Jozef, zegt dat ze het advies zorgvuldig gaat bestuderen. In Mexico is geschokt gereageerd op de vondst van een moordkamp. In een range in het midden van het land zijn drie crematoria, persoonlijke bezittingen en vele verbrande botresten gevonden. Vermoedelijk gebruikte een drugskartel het kamp om mensen spoorloos te laten verdwijnen. De vondst brengt president Scheinbaum in verlegenheid, omdat de politie het terrein een half jaar geleden al doorzocht, maar lang niet zoveel vond als particuliere onderzoekers nu. Er wordt gespeculeerd dat de lokale autoriteiten de zaak in de doofpot wilden stoppen. In het Brabantse Gerwen worden acht tuinen afgegraven om kerosine uit de Tweede Wereldoorlog op te ruimen. Die is afkomstig uit een pijpleiding waarmee de geallieerden werden bevoorraad. Het probleem werd in 2018 ontdekt toen een nieuwe bewoner in zijn tuin een waterput wilde slaan en op de kerosine stuiten. Het blijkt om een hele bel te gaan die boven het grondwater drijft. Daarom moet de grond in de acht tuinen in Gerwen tot 4,5 meter worden afgegraven. De klus duurt naar verwachting tot oktober. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid.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 don't mean it oh, yeah. You know you got me in the palm of your hand But I left those hands oh, yeah. But you only let me hold you when he can yeah, I don't understand Cause I'm all, all in I'm calling, no answer But you text me when you feel like When it feels right said Robin Hood to and torn stroll a very precious fiddle. Said knife and fork to sausage roll, it's piggy in the middle. And thus it seems, come rain or shine, the pageant still unfolds. Said the pike upon the angler's line, I wish that I I'll never find. Something wonderful, chase it all away.